Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyds neef. Die sprak van een executie op klaarlichte dag. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend... maar noemde het ook een begin. Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven, zei ze. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. De zwarte Floyd overleed vorig jaar nadat Chauvin hem minutenlang met zijn knie op de straat had geduwd. Dat leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een corona-toegangsbewijs hebben. Ze moeten dus volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs zijn hersteld van corona. In de nachtclubs hoeven bezoekers dan geen anderhalve meter afstand te houden. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. Bilal Wahib heeft op tv bij Op1 excuses aangeboden voor de livestream... waarin hij een jongen van 12 overhaalde om zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest zei dat hij spijt heeft van zijn actie... die hij omschreef als een domme manier van humor hebben. Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen... maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream had hij de jongen 17.000 euro beloofd. Het incident van drie maanden geleden leidde tot een boycott van de acteur en rapper. NPO 3 wilde niet meer met hem samenwerken en verschillende zenders deden zijn muziek in de ban. Er is geen aangifte tegen Wahib gedaan. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. Minimaal rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.